is gisteravond door de marechaussee verhoord. Kroon wordt verdacht van overtreding van de wapen- en de opiumwet in zijn café in Den Bosch. Zijn advocaat zegt dat hij alle beschuldigingen heeft weerlegd. In de zaak waar het om draait werden vorige maand vier mensen opgepakt. Bij huiszoekingen heeft de politie toen wapens in beslag genomen. Minister van Middelskoop van Defensie benadrukt dat de verdenking niets afdoet aan het optreden van Kroon in Oeruzgan waarvoor hij vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg. Defensie wist al langer dat er een onderzoek liep en geeft kapitein Kroon juridische bijstand. Koningin Beatrix is vandaag jarig. Ze wordt 72 jaar. De vorstin viert haar verjaardag officieel zoals altijd op 30 april, de geboortedag van haar moeder. Op die dag is koningin Beatrix ook precies 30 jaar koningin. Ze gaat dit jaar op bezoek in de hoofdstad van de provincie Zeeland, Middelburg. Met haar 72 jaar is koningin Beatrix bijna het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Haar overgrootvader Willem III werd 73 toen hij stierf als regerend vorst in 1890. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman rookte de sigaar in 1941 en gooide hem weg toen hij naar een kabinetsvergadering moest. Een medewerker viste de sigaar uit de asbak en gaf hem aan een vriend... samen met een briefje geschreven op officieel papier van de Britse premier. De vriend bewaarde de sigaar en het briefje tot zijn dood... na een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken. Het veilinghuis in Engeland had de sigaar geschat op 400 euro. Het weer, vooral in het zuiden, vallen nog hier en daar winterse buien.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 Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. Hip hip the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk.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 We got to beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down.